In het midden van het land heeft het verkeer al veel last van de sneeuw. Op de snelwegen tussen Utrecht, Amersfoort en Hilversum staan files van tientallen kilometers. En hier en daar zijn ook ongelukken gebeurd met alleen blikschade. Het treinverkeer ondervindt weinig hinder van het winterweer. En ook vanochtend waren er in het verkeer veel problemen door de sneeuw. In een ziekenhuis in Tilburg is gisteravond een man opgepakt die een bewaker had aangevallen. De man eiste dat zijn zieke zusje meteen werd geholpen. En ging volgens de politie door het lint toen het ziekenhuis om een legitimatiebewijs vroeg. De man bedreigde een baliemedewerkster en duwde later een beveiligingsmedewerkster tegen de grond. Het ziekenhuis in Tilburg heeft aangifte gedaan van mishandeling. Een kaashandelaar uit Wijk en Aalburg in Noord-Brabant moet zes maanden de cel in, omdat hij op grote schaal sjoemelde met de houdbaarheidsdatum. Hij liet 340.000 valse etiketten drukken en plakte die op producten die over de datum waren. De kaashandelaar is een bekende van de Voedsel- en Warenautoriteit, die al vaker bedorven kazen bij de man vond. Twee zoons van de kaashandelaar kregen werkstraffen. Het oosten van de Verenigde Staten bereidt zich opnieuw voor op hevige sneeuwval. In Washington gaat nog eens zo'n 40 centimeter vallen, terwijl er al een dik pak ligt. Voor de derde dag op reis zijn overheidsgebouwen dicht. En ook New York maakt zich op voor sneeuw. De burgemeester heeft uit voorzorg scholen gesloten en op vliegvelden zijn honderden vluchten geannuleerd. Kinderen worden meestal ontvoerd door een moeder en niet door een vader, zoals vaak wordt gedacht. Dat zegt een onderzoekster van de Universiteit van Utrecht, die honderden gerechtelijke uitspraken bestudeerde. En de uitkomst is dat in 86% van de kinderontvoeringen de moeder de dader is. Het weer. Vanavond verspreid over het land nog steeds sneeuwbuien. Morgen overdag geleidelijk meer opklaringen, maar in het zuidoosten eerst nog lichte sneeuw. Maxima dan rond het vriespunt.